Ja, de boodschap is de basisvaardigheden zijn niet op orde. En dat weten we ook al langer. En door corona is het eigenlijk eh, nog, nog erger geworden, zou je kunnen zeggen. Dus gewoon goed kunnen lezen, rekenen, schrijven. Maar ook kennis van de democratie, met elkaar omgaan in Nederland, hè, burgerschap... Die kennis eh, die holt achteruit. En daarom komt er een plan om leraren en schoolleiders beter te helpen. In het zuiden van Egypte zijn bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus met toeristen zeker tien doden gevallen. Ze gaan om vijf Egyptenaren, vier Fransen en een Belg. Ook zijn er mensen met botbreuken en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat Zweden en Finland haast willen maken met hun NAVO-lidmaatschap. De landen zijn geschrokken van de Russische oorlog in Oekraïne en hielden vanmiddag samen een persconferentie. Correspondent Dirk Evers vat de boodschap voor je samen. Wij pikken het niet, zo hebben ze het dan niet letterlijk gezegd, maar wij willen niet dat Rusland Europa indeelt in interessesferen en dat wij weer tot, vooral Finland dan, tot de eh, interessesfeer, belangensfeer van Rusland horen. En daarom gaan ze de komende week gebruiken om na te denken over de voor- en nadelen van een lidmaatschap van de NAVO. En op een stuk weiland in Zuid-Holland wordt vandaag het allereerste rijdende zonnepark ter wereld in gebruik genomen. De zonnepanelen staan op karren met wielen, zodat de plantjes eronder niet te lang in de schaduw hoeven te staan. Want na een tijdje rollen de panelen weer een stukje verder. Voor de uitvinder is het spannend om te zien of zijn idee ook echt werkt. 48 panelen leggen erop een kar. En zo kunnen we iedere keer een kar aan elkaar koppelen, zodat het een rups is. En die gaat heel zachtjes vooruit. En we geven er ook nog water onder. Ja, het is uitzoeken van hoeveel schaduw mag die plant hebben per dag. Ja, en dat kan u alleen maar in eh, praktijk testen en niet op de tekentafel. Weer veel bewolking. Laat in het oosten en noordoosten de zon zich wel zien vandaag. Daar wordt het een graad of 20, op andere plekken een graad of 16.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. You packed last two Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht In de hotel, schoolklas, tussen jongens in een pak Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martinis, als water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, schat?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 I'm counting up my money and spending to get it right. Got the future in my pocket, I'm spending it all tonight. myself a new glow. I need the sun for just a year. I'll kiss the sky and disappear.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 My patience is waning Is this entertaining? walking the path so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is this entertaining?